uur. Anouk met het NOS Journaal. Met de grote politieinval in een appartementencomplex in de Parijse voorstad Saint-Denis zijn nieuwe aanslagen voorkomen. Dat zei de openbaar aanklager op een persconferentie in Parijs. Hij zei erbij dat een jihadistische cel klaar stond om nieuwe aanslagen te plegen. De politieinval leidde tot een hevig vuurgevecht. Daarbij zijn zeker twee doden gevallen en ook liggen er misschien nog doden onder het puin. Of daarbij ook de man is die achter de aanslagen in Parijs zit, kan justitie niet bevestigen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Fabius heeft twee grote marsen tijdens de klimaattop in Parijs verboden vanwege de terreurdreiging. Activisten wilden met de marsen regeringen onder druk zetten om maatregelen te nemen tegen de uitstoot van broeikasgassen. De gemeente Ede heeft het besluit over de komst van 600 asielzoekers naar Otterlo na massaal protest van de dorpelingen opgeschorst. De raad moet er nog over beslissen, maar het aantal van 600 is van tafel. Dat zei burgemeester Van der Knaap op een drukbezochte bijeenkomst. Veel inwoners van Otterlo, dat onder de gemeente Ede valt, vinden 600 vluchtelingen niet passen bij een klein dorp. Ze vinden 100 voldoende. In Marseille is een Joodse leraar gewond geraakt bij een steekpartij door drie mannen die zeggen dat ze aanhangers van IS zijn. De politie maakt jacht op de drie aanvallers. Een van hen had een shirt aan met symbolen van islamitische staat erop. Ze beledigen de Joodse leraar, riepen antisemitische leuzen en staken hem toen in zijn arm en been. Ze vluchten op hun scooters toen er een auto aankwam. De NS Publieksprijs gaat dit jaar naar Joris Luijendijk voor zijn boek Dit kan niet waar zijn. De winnaar werd bekendgemaakt in het tv-programma De Wereld Draait Door. In 2007 kreeg Luijendijk ook al de prijs, toen voor het boek Het zijn net mensen. Andere genomineerden waren onder andere Adriaan van Dis, Esther Verhoef en Alexander Muninghoff. Het weer, flinke buien, soms met onweer en zware windstoten. Aan zee waait het hard tot stormachtig. Vannacht minder wind, alleen langs de noordkust blijft het onstuimig. Morgen eerst regen in het noorden en midden van het land. Later vooral in het zuiden buien.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 We gaan weer beginnen met 16 werkjes. De eerste is weer een eh, gloednieuwe en ook een nieuw gloednieuwe uh, artiest, Giovinani. En eh, natuurlijk een Italiaan met zijn cd Microni. Goed, ik wens je veel luisterplezier. plezier. Kijk naar de playlist op peacefulradio.eu en daar uh, kan je het helemaal mee beleven en achtergrondinformatie vinden over de artiesten en alle muziekwerkjes. Ik wens je veel luisterplezier. dawn. Coming together, searching for the lost and lonely to be strong. No matter when or where or what the situation, we can be heard with one small word. Our cry for help rings through. Out of the darkness and the storm we raise the song. Like gentle songbirds singing loud and strong, calling all to sing along. future, and it all just stays the same. There is a space that has a wealth of inspiration that can change our tone and bring us home to center once again.